Het nieuwe kabinet gaat 16 miljard euro bezuinigen. Dat zei VVD-leider belasting wordt verlaagd... en dat de arbeidskorting met 500 euro omhoog gaat. Rutte noemde de beperking van de hypotheekrenteaftrek... een gevoelige concessie van de VVD. Volgens PvdA-leider Samson bevat het akkoord het beste van twee werelden. Het verkorten van de duur van de WW van 38 naar 24 maanden... noemde hij voor de PvdA een pijnlijke maatregel... Maar volgens Samsom heeft de PvdA veel voor elkaar gekregen... bij het ontslagrecht voor flexwerkers en oudere werknemers. In het akkoord staat ook dat de wietpas verdwijnt... maar klanten van koffieshops moeten wel bewijzen dat ze in Nederland wonen. Verder wordt de minimumleeftijd voor het kopen van alcohol verhoogd naar 18. Het nieuwe kabinet wil de bestuurlijke indeling van Nederland op de schop nemen. VVD en PvdA hebben een toekomstperspectief waarin Nederland bestaat uit vijf landsdelen en gemeenten met minstens 100.000 inwoners. De eerste concrete verandering op dit gebied is dat Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd tot één provincie. In zijn woonplaats Amsterdam is schrijver Bernlef overleden. Hij werd geboren als Hendrik Jan Marsman en schreef romans, verhalenbundels, essays en dichtbundels... Leff brak in 1984 door bij het grote publiek met Hersenschimmen. Een roman over een liefdesgeschiedenis die eindigt door dementie. In Nederland en België zijn er ruim een miljoen exemplaren van het boek verkocht. Leff won meerdere grote prijzen, zoals de ACO Literatuurprijs voor zijn boek Publiek Geheim en voor zijn poëzie de PC Hoofdprijs. Schrijver Leff is 75 jaar geworden. Het weer, vanavond regen, vannacht wordt het droog. Morgen afwisselend wolken en zon en een kleine kans op een buit wordt dan zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Hij werd in de jaren 80, 90 omschreven als een nieuwe hoop in bange bluesdagen. En hoogstwaarschijnlijk was dat toen ook terecht, want eh, hij werd toen al omschreven als een van de nieuwste, de grootste eh, blueszangers van de wereld. Hij heeft eh, prachtige muziek uitgebracht, deze, deze Robert Gray. Hij heeft de muziek ook een beetje opgepoetst, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. Hij is opgegroeid met eh, onder andere eh, muziek van eh, Sam Cooke, Bobby Bland, Ray Charles, Jimi Hendrix en B.B. King. Dat zijn zo wat namen waar hij altijd heel graag naar heeft mogen luisteren, deze man. Maar Eric Clapton, Nick Lowe, Elvis Costello, Albert King en Keith Richards onder andere, die zeiden van... ja, hij geeft de bluesmuziek weer helemaal een nieuwe gans. En hij zelf zegt, muziek maken vind ik het mooiste wat er is. Ik ben helemaal gek van het gevoel dat ik krijg wanneer ik een gitaar hou en wanneer ik op het podium kom en mijn eerste tonen kan laten horen. baby. titeltrack van een cd die hij als eerste uitbracht. Don't Be Afraid of the Dark. Maar toen was hij hier in Europa nog niet zo bekend. Dat kwam pas met een cd die uitkwam in 1986. hij brak door met eigenlijk dit nummer. Met een nadrukkelijke kans voor Richard Cousin, de bassist. I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound clear and walls. Around midnight, I heard him shout, Unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall.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 net al dat eh, Eric Clapton een van de bewonderaars was voor eh, Robert Gray, of nog stil is. En eh, deze man, deze Eric Clapton, hij stond eigenlijk bekend als popartiest, maar heeft het nooit onder stoelen of banken geschoven dat hij ook een echte bluesgitarist, blueszanger is geweest. Hij heeft een cd uitgebracht, 1994, From the Cradle, en hij was toen een van de eerste die het aandurfde om echt een live cd op te nemen. Zonder allerlei moeilijke dingen te doen in de studio. Alleen schrijft hij in zijn uh, hoesje... De dobro hebben we later toegevoegd, omdat het echt toegevoegde waarde had in dit nummer. En u heeft het al lang herkend, hè? Want dit nummer dat heet gewoon... Hallo, baby. Didn't see no train down in my heart. I have an aching pain. How long? How, how long? Baby, how long? I feel disgusted. I feel so bad. Thinking about the good times that I once had. see the green grass growing on the hill. I ain't seen no green bag on a dollar bill. Now How long? How long? Baby, how long? You're gonna be sorry. You feel so blue. When you won't be, baby, I declare I won't want you. behind for. Baby, how long? Muziek die in die tijd ook zeker niet kon ontbreken was de muziek van de Eagles. Dat was vlak voordat ze zogenaamd 15 jaar lang met vakantie gingen. Hotel California is misschien wel hun bekendste nummer. Maar naar mijn mening is dit nog steeds het mooiste nummer wat ze ooit gebracht hebben. City girls just seem to find out early How to open doors or just a smile A rich old man and she won't have to worry She'll dress up guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for. comfort an old friend who's feeling down. But he knows where she's going and she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't. anticipating. Cause he makes her get away. It's gotta be night and day, just a matter of time. And we got nothing to begin to young. Our love, we're climbing a mountain near our farm. We are, but we never. Het werd opgenomen in haar tuintje, werd er gezegd. Daar zat zo'n 150 eh, man publiek. En heel de band daar nog eens een keertje bij een groot podium. En daar werd deze cd van Barbara Streisand opgenomen. De cd One Voice. En eh, als special guest was daar toen aanwezig Barry Gibb met Guilty. Deze man was in die jaren ook echt niet weg te denken hoor. Omschreven als een stevige drummer. van Genesis, later leadzanger van Genesis. En toen ging hij helemaal solo. Ik heb het over Phil Collins. zei dan net al, leadzanger van eh, Genesis. Hij eh, was eigenlijk drummer bij Genesis en op het moment dat de toenmalige zanger wegging... toen zeiden ze tegen hem van, jij hebt altijd de backingvogels gedaan. Waarom kom je nu niet een beetje naar voren en neem jij gewoon de leadvogels voor je rekening? Vond hij eigenlijk niet zo erg, maar hij miste zijn drumstel toch ook wel, hoor. daarvan werd er besloten dat hij voortaan gewoon zou drummen en zou zingen bij Genesis. De formatie Genesis die viel uit elkaar en Phil Collins zei van ja, dan ga ik natuurlijk solistisch verder. En niet zonder succes, want wie kent niet al zijn cd's en zeker dit nummer niet. Ik heb hem nooit eh, live zien optreden. Ik, ik, weet ook niet of hij in Nederland is geweest. De Dire Straits in ieder geval wel. Die heb ik verschillende keren mogen aanschouwen. Prachtige shows, prachtige lichtshows. Maar vooral hele mooie muziek. En dan dat speciale gitaarspel van Mark Knopfler. Hij bespeelde de gitaar als eerste met vijf vingers. Een heel speciale manier die veel mensen daarna overgenomen hebben van hem. Ja, dat zou ik dan ook zeggen hoor. Joehoe. Een van de grootste hits van deze Dire Straits, Walk of Life. herinneren dat ik eh, jaren geleden, zo eh, eind uh, eh, 80 zo, wanneer zal het zijn geweest, 86, 87, 88. Toen heb ik bij een omroep ook altijd een, een techniek gedaan voor een sportprogramma. En een van de nummers die daar regelmatig gedraaid werd, was dit. Whose side are you on? En als we het één week oversloegen om het niet te draaien, dan stond de week erop de telefoon rood gloeiend van... Waar blijft Met Bianco? true. A regent in Rome, a cafe rendezvous. The seat is soon taken, a contact is made, surveyed by another whose secret is safe. Who Side Are You On met Bianco van de cd Who Side Are You On. Gewoon dus de titeltrack. En de cd die stamt alweer eh, uit jaren geleden hoor. Als ik even kijk, 1984. En niet zoveel later, 1986, kwam deze cd uit. Het was meteen de grote doorbraak voor Madonna. En ze doet het nog steeds hè, deze dame. Papa Preach. Daar zat een prachtige videoclip bij, hè? you. jaren 80 was het nog niet zo, zo gewoon dat je uitkwam voor je geaardheid als, eh, als lesbische dame, als eh, homofiele man. Maar Labi Cifre, hij wilde daar wel voor uitkomen en deed het op een hele speciale manier. Hij schreef er speciaal een liedje voor, Something Inside So Strong. En daarmee wilde hij aangeven aan mensen van die tegen hem waren, tegen zijn geaardheid, dat hij eigenlijk een beetje zei, je kunt hem, ik ben gewoon wie ik ben.